Jelle Visser met het NOS-journaal. België gaat kinderen van overleden Belgische IS-strijders terughalen uit Syrië. Volgens minister Reiners van Buitenlandse Zaken is er een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten. De Belgen hopen binnenkort met de operatie te kunnen starten. Een schatting 60 Belgische minderjarigen zitten in Koerdische gevangenenkampen in Syrië. Volgens de Nederlandse regering is de situatie te onveilig om kinderen of vrouwen van Nederlandse IS-strijders op te halen. Bij een aanval van terreurbeweging Boko Haram in Cameroen... zijn zeker 30 mensen gedood, onder wie 16 militairen. Zo'n 300 militanten vielen legerposten aan op een eilandje in het Tjaadmeer. Volgens lokale autoriteiten gaat het om een van de dodelijkste aanvallen... van Boko Haram in Karoen in jaren. Tijdens het vuurgevecht zijn ruim 60 Boko Haram-strijders gedood. De beweging strijdt al jaren voor een kalifaat. Het geweld heeft naar schatting 30.000 mensen het leven gekost. Stelletjes met een groot leeftijdsverschil lopen meer kans om uit elkaar te gaan. Van de koppels die meer dan 10 jaar schelen is na 12 jaar ruim een derde niet meer bij elkaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht de gegevens van 87.000 stellen die in 2003 gingen samenwonen. Ook is de kans op een breuk groot door op jonge leeftijd te gaan samenwonen. Gebeurt dat tussen hun 18e en 20e, dan is de kans 49% dat het fout afloopt. Volgens het CBS zijn ook het opleidingsniveau, een laag inkomen... en verschillende migratieachtergronden van invloed op relaties. En Defensie wil vliegbasis De pil weer in gebruik nemen. De Limburgse luchtmachtbasis is al jaren dicht... maar omdat Defensie meer geld krijgt om te oefenen en te trainen... is er meer ruimte nodig. Dat schrijft staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn meerdere vliegvelden gesloten vanwege bezuinigingen. Daardoor kan Defensie nu met ruimtegebrek. En dan het weer. Vannacht is het droog. Het kwik daalt naar 11 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Vrijdag wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op regen en onweersbui. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 They want me work for the all night. Lord, I'm so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because. Oh, Lord, I'm so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking hard, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road.